Alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelings Wonen. Passie voor interieur. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig. Sale bij Feelings Wonen. Hoge kortingen, nu in de winkel. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Oh. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.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 Je kunt een deel van je inleg verliezen. Middernacht Nieuws. 12 uur. De Deense premier Frederiksen wil dat president Trump stopt met het dreigen om Groenland in te lijven. Volgens hem slaat het nergens op en is het niet te koop. De spanningen lopen op nadat er een kaart van Groenland is gedeeld in de kleuren van de Amerikaanse vlag. Trump wil Groenland om de strategische ligging en de grondstoffen passagiers op Schiphol hebben ruim 7 uur vastgezeten in een toestel van British Airways naar Londen. Het vliegtuig zou om kwart voor twee vertrekken, maar bleef de hele middag aan de grond. En pas om 9 uur vanavond werd de vlucht officieel geannuleerd en mochten de mensen het toestel weer uit, meldt NH Nieuws. Waarom de vlucht niet doorging is niet duidelijk, mogelijk door sneeuw. De brandweercommandant in Rijnsburg, die verdacht wordt van brandstichting, is op non-actief gesteld. Dat laat de veiligheidsregio weten aan Omroep West. Die meldde eerder dat buurtbewoners de brandweerman hadden betrapt toen hij bij een schuur bezig was. Ze hadden er ook filmpjes van gemaakt. En in een supermarkt in Amsterdam-West is een man opgepakt... die volgens AT5 mogelijk een vuurwapen bij zich had. Hij zat er ruim anderhalf uur. Het arrestatieteam vond hem in het magazijn. Waarom hij daar zat is niet duidelijk. Personeel en klanten konden eerder de zaak al snel verlaten. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Eerst enkel in het noorden sneeuw, maar later vannacht op meer plekken. En er wordt gewaarschuwd voor gladheid. Het blijft de hele dag koud, rond het vriespunt. In de middag zon, wolken en winterse buien. En dat was het nieuws op 538. Dan 50 verkeer door Flitsmeister. Op dit moment één vertraging gemeld op de A6 Lelystad richting Jouren bij Lemmer. 7 minuten, maar ga je de weg op sowieso even oppassen. Hè? Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live met Kensington voor je onderweg. En ook Usher en Pitbull hoor je zo meteen naar Ed Sheeran en Azizam. Radio 538. come and play. en Stee. Hey, goeiedag, mijn naam is Marnix. Even een snelle vraag aan je. Is er een bijnaam die jij van je vrienden hebt gekregen? In mijn geval eh, jaren terug al, eh, kilo 35 zwaarder. Marnek. Dus Marnek in plaats van Marnix omdat ik in destijds, ja, ik was, ja, ik was best wel fors, dus ik had gewoon geen nek meer. Daarom noemden mijn vrienden mij destijds Marnek. Nou, ondertussen dus niet meer. En de artiest die nu gaat horen, Pitbull, ja, dat staat natuurlijk ook niet in zijn paspoort. Er staat een hele andere naam in. Maar hoe is hij eigenlijk bij Pitbull terechtgekomen? Nou, hij vertelt het aan je. We were on the way to a Pitbull fight. Huh. and eh, I was about 16 years old. And he said, Chico, that's your name, Pitbull. Ja, hij ging dus naar een Pitbull fight en zo kreeg hij zijn naam Pitbull.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 Cause baby tonight. tomorrow that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up.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 Die zoeken we traditiegetrouw ook in het nieuwe jaar. Bij Radio 538, zondag op maandag. Wat je daarvoor moet doen, is om 12 uur precies bellen naar 0909 3538. En Nigel, jij zit eh, onderweg van de sportschool naar huis. Ben je eigenlijk zo'n nieuwjaarsporter of ben je al een tijdje bezig? Nee, wel al eventjes bezig. Oh, wel even bezig. Het is wel in één keer een stuk drukker nu. Ja? Echt? Merk je het daar heel erg aan? Ja, het is overdag wel een stuk drukker nou in één keer, ja. Nu moet ik ook eerlijk toegeven, Nigel. Uh, een maat van me heeft me ook overgehaald om vanaf dit jaar, komende maandag vandaag dus... ook mee te gaan naar de sportschool. Dus ik ben ook één van zoveel... <laughs> Die gaan het ook gewoon zo doen. Die het ook... Je moet ergens beginnen, toch? Ja, maar weet je, zo heb ik het ook. Ik wil heel lang gaan sporten. Eh, ik, ben, ik ben ooit al een keer 35 kilo afgevallen. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar ik wil nu gewoon wat meer spiermassa, weet je wel. En ik vind januari, zeker na al die, dat, dat en drinken in december. Dat vind ik een mooi moment eh, om om te slaan. Ja, dat klopt. Een beetje een stok achter de deur nou. Ja, heb jij, heb jij een goede tip voor mensen om eh, op, op de juiste manier te beginnen met de sport dit nieuwjaar? Ja, gewoon gaan. Niet te veel nadenken. Gewoon, eh, gewoon doen. En op een gegeven moment zit je vanzelf in een ritme. als je een keer niet geweest bent, denk je denkt shit. Ja, maar waar, waar, haal je de informatie bijvoorbeeld vandaan wat je moet doen? adviseer jij bijvoorbeeld, nou, ik, ik schaar je nu even als expert, hè, dat snap je. Als expert van joh, ga iets met een personal trainer aan de gang? Of kun je ook gewoon met YouTube tutorials bezig? Of moet je gewoon een beetje spieken wat terecht En uh, ja, YouTube en een beetje met vrienden meegaan die ook al wat langer sporten. Die geven ook wel allemaal verschillende tips. Dus eh, gewoon een beetje rondom je vriendenkring een beetje proberen informatie op te doen. En anders gewoon YouTube inderdaad. Nou, waanzinnige tip. En Mitchell, dan ben je de eerste luisteraar van de week ook nog. Ja, dat is helemaal mooi, toch? Dus jij... Kunnen we kunnen de eerste week van het jaar goed beginnen. Precies, jij een tip voor ons, wij een cadeautje voor jou, namelijk het 50 slaapmasker. Helemaal top. Ja, die is, eh, die is leuk voor in de slaapkamer en je kan er ook mee slapen. Ja, dat is wel ideaal, hè? Nigel, dankjewel, fijne week en succes. Ja, hetzelfde. Dankjewel, hè. Dit is Radio 538. Madonna en Like a Prayer is voor je onderweg naar de dance match van deze week. Nieuwe van Armin van Buren, Sunshine Zombie.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 For a night or two. Oh, yeah. sometimes in the morning, go back to being. kiss me again and say yeah. 538 met Morgan Wallen en Tate McRae. Jorde What I Want. hey, wat hebben een paard, een advocaat en Damien David met elkaar te maken? 538 Marnix Westhuis. Het antwoord krijg je zo meteen na Jack en Never Forget You. Radio 538. Sorry, second nature. For me to put you first. I will call you later. easier to play Tyla, Talk to Me bij Radio 538. Heb jij ooit een nieuwe taal geleerd speciaal voor de liefde? Ik heb zelf vier jaar in Leeuwarden gestudeerd. Tijdje een relatie gehad met een Fries. En ja, toen wel een paar, poortje, een paar woordjes geprobeerd. Maar mijn talenknobbel lijkt aardig te stoppen na Engels. Ja, ik heb, me, ik heb werkelijk nog nooit zo eenzaam gevoeld op een familieverjaardag. Ik kon simpelweg gewoon niemand verstaan. Dat is een best apart taaltje, dat Fries. En Diamond David, die je net hoorde, ja, zijn vriendinnetje is Amerikaans, hij Italiaans. En hij spreekt het wel, Amerikaans-Engels, maar ja, zij nog niet zo goed Italiaans. En daarom is zij begonnen aan Duolingo. Ken je die app? Ja, daarmee kun je inderdaad alle talen van de wereld eh, leren. En volgens Damiano is dat ja, ook een rare manier om die taal te leren, want ze moet dit soort zinnen bijvoorbeeld oplepelen. But it teaches the weirdest sentences, like my horse is not a lawyer. <laughs> You know, makes no sense. Nee, ik kan me inderdaad niet voorstellen dat je ooit gaat zeggen... mijn paard is geen advocaat. Nee, ik zat even te denken, nee, ik kan me echt <laughs> geen situatie voorstellen. Maar ik zat wel even te denken. Kijk, dat Fries is het bij mij nooit geworden om het te leren spreken. Maar hoe zeg je nou, mijn paard is geen advocaat in het Fries? Nou, ik heb het even voor je opgezocht.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 Louis Fonsi bij Radio 538. De 538 Ochtendrun. Hey, heb jij al een goed voornemen voor dit jaar gekozen? Mocht je nog vrijblijvend advies willen, is dit misschien wel wat voor je. De 538 Ochtendrun. Dat is 5,38 kilometer hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum mocht je niet weten wat dat is. Dat is een ziekenhuis en onderzoekscentrum in Utrecht... dat gespecialiseerd is in kinderoncologie. En door mee te lopen help je mee om geld in te zamelen voor deze bijzondere plek. En het maakt ook helemaal niet uit hoe je het wil doen. Of je nou jong bent, oud bent, getraind, ongetraind... met of zonder sportschoenen. Iedereen mag en kan meerennen voor het Prinses Maxima Centrum. Gebeurt in maart dit jaar. Vorige editie meer dan 800.000 euro opgehaald. En dit jaar hopen we natuurlijk weer in de buurt te komen bij zo'n waanzinnig bedrag. Maar daarvoor moet je jezelf al eerst aanmelden. Dat doe je via 538.nl slash run. Daar koop jij je startbewijs. Kost 538 euro. Is heel veel geld, zeker. Maar het komt ook op zo'n dankbare plek terecht. 538.nl slash run om jezelf aan te melden voor de 538 ochtendrun.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 in de wereld hoorde je. En binnen nu en 10 minuten kun je weer meeraden of een nieuwsbericht verzonnen is door AI of niet. Kleine tip waar het over gaat. Het gaat over een ongewenste huisgenoot van meer dan 250 kilo. Het gaat niet over Theo Jaap. Alle details krijg je zo meteen in AI of niet. Ook Purple Disco Machine onderweg naar Lady Gaga Bruno Mars. I, I just say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized. see mm.